Het gaat om een onderzoek naar gebeurtenissen op de westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het internationaal strafhof geen rechtsmacht heeft in de Palestijnse gebieden. Daarom heeft de aanklager rechters gevraagd om in deze zaak de bevoegdheid van het strafhof te beoordelen. Het Poolse Lagerhuis heeft ingestemd met een nieuwe wet... waardoor de regering rechters kan ontslaan als ze zich kritisch uitlaten over het regeringsbeleid. Tegenstanders van de wet gingen deze week de straat op in Polen. Ze krijgen bijval van de Europese Unie en de Verenigde Naties... die zich zorgen maken over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Sinds de conservatieve PiS-partij in 2015 aan de macht kwam in Polen... zijn er al meer omstreden hervormingen van het rechtssysteem doorgevoerd. De nieuwe wet moet nog door het Huis. Dat kan de wet hooguit vertragen, maar niet stoppen. In Hoofddorp hebben honderden mensen meegelopen... in een stille tocht voor de 64-jarige man... die deze week werd doodgestoken bij een geldautomaat. Met kaarsen en lampionnen liepen ze door de wijk Tolenburg... om hun medeleven te tonen. Het slachtoffer werd afgelopen maandag doodgestoken... toen hij met zijn vrouw geld aan het pinnen was. Er zijn twee jongens van 15 opgepakt voor de overval. De rechtercommissaris heeft vandaag besloten... dat ze voorlopig vast blijven zitten. Bij stadion Tiof zit in financieel zwaar weer met een tekort van 700.000 euro. Belangrijkste oorzaak is de hoge energierekening, zegt de stadiondirecteur. Volgens hem zijn de elektriciteitsprijzen de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld. Het weer, er kan lokaal nog een enkele bui vallen. Temperatuur daalt naar 6 tot plaatselijk 3 graden. Morgen af en toe zon, maar vooral aan de kust kans op regen. En bij matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij Tweede Uur. Zie het op ZFM Salford. Geef me de tatten Nou Dennis, kom er maar in hoor. <laughs> Met de tatten Een uur lang. Zie het sessions. Leuk voorbij het kerstontbijt. Zie het sessions. Je kan hem ook eventjes downloaden. Gewoon eh, als, je nog geen cadeautje hebt voor kerst, hè? Je vindt het binnenkort op Mixcloud, Soundcloud. Dit is the one and only DJ Dion Sydney. Live in the mix. I'm all good already, so moved on, it's hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, I'm coming so you better get this party started. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all of my friends. dream. I got everything I want. should ever fail to trick my mind Telling me the perfect lies Didn't want to see the signs Time after time, time after time It's okay, you belong to yesterday Never gonna make me stay This time I swear, this time I say with you tonight. I need your love. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. I lose control. your love. control. slide money and take it out, just like my name. push it with a kick and the clap. Don't worry about the vibe, cause they got it on tap. We're gonna take this track all over the map. I'm in a bit done, dada. The bass gets madder. Every other lyric in my flow gets madder. The bass gets rougher, the beats gets tougher. Even wild out to the haze like a nutter. The big like the pop, the rule burn up. Hold it down, you can't think what I'm Hands to the air, now watch where the flow goes. Bounce to the beat like you're jumping on a pogo. Rocky move laid back Luke. So when the bassline hits you, you know just what to do. Bounce like you're jumping on a pogo. Bounce. Sounds like you're jumping on a pogo. Bounce. Sounds like you're jumping a pogo. Bounce. Sounds like you're jumping on a bounce like you're jumping on a. You got to keep on bouncing. You're rocking with laid back Luke. So when the bassline hits you, you know just what to do. Bounce like you're jumping on a pogo. Bounce. Sounds like you're jumping on a pogo. Bounce. Sounds like you're jumping on a pogo. Bounce to the beat like you're jumping on a pogo. de 20 december 2019. DJ Dion Sydney live in de mix. Tijdens de laatste reguliere uitzending. Ik hoop dat je het leuk vond. Wij in ieder geval wel. En niet gebeurd hè. Volgende week 9 uur sharp zijn we weer bij je, je vrienden van de radio met een See It Year mix. Dus als je mijn stem zat bent, heb je morgen volgende week. Ik ga niet uh, te veel door die set praten. Gewoon een dikke twee uur lang. Non-stop in de mix. DJ Dion City. DJ JK. Of we hebben een nieuwe DJ-naam gevonden. Filtered Fantasy. <laughs> Klinkt wel catchy, hè? Speciaal voor kerst. Filtered Fantasy. Binnenkort ook een video. Dit was hier het. Maak een mooi weekend van. En natuurlijk, namens CFM Zandvoort. Alvast de allerbeste feestdagen Eva. Dit is DJ Dion City. Tot aan 11 uur. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...